Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een behoorlijk politiek zooitje in Zuid-Korea. Ook de tijdelijke president Han is ontslagen. Hij volgde eerder deze maand president Yoon op. Die was weggestuurd omdat hij probeerde het parlement buitenspel te zetten via de noodtoestand. Veel mensen waren daar niet blij mee. Yoon moest dus weg en nu wordt ook zijn tijdelijke opvolger Han weggestuurd, zegt correspondent Laura van Megen. Omdat hij ja, weigert mee te werken aan een aantal moties die de oppositie heeft eh, doorgevoerd over extra onderzoeken naar president Yoon. Ehm, ook dat hij hij een rol heeft gehad eventueel bij die staat van beleg. En het belangrijkste is dat hij tot nu toe weigert om nieuwe rechters aan te wijzen in het constitutioneel hof. Dat hof moet een beslissing nemen over hoe het nu verder moet met de geschorste president Yoon. Oppositiepartijen vinden dat zijn tijdelijke opvolger Han de boel tegenwerkt. Het noodopvang voor vluchtelingen in Leeuwarden gaat dit jaar nog dicht. Vijf e- dagen eerder dan afgesproken. De opvang was een overlooplocatie voor mensen die naar Ter Apel moesten gaan. De bedoeling was dat ze maar kort in Leeuwarden zouden blijven... maar dat bleek in de praktijk niet haalbaar. Een ruimtezonde van NASA die een paar dagen vlak langs de zon vloog, heeft het overleefd. Vanochtend vroeg maakte het ruimtevaartuig weer contact met de aarde. De zonde kwam tot 6,1 miljoen kilometer van de zon. Dat klinkt ver weg, maar is in ruimtetermen heel dichtbij. De zonde kreeg te maken met temperaturen van 1000 graden. Wetenschappers hopen door de missie meer te weten te komen over de werking van de zon. En in Frankrijk hebben ze iets bedacht om energie te besparen. In zo'n 350 steden staan de lantaarnpalen niet meer de hele nacht aan. Fransen die over straat lopen kunnen het licht zelf aanzetten, vertelt correspondent Frank Renaud. Je hoeft alleen maar naar een speciale website te gaan met je telefoon. Die website lokaliseert waar je staat. En op je telefoonscherm druk je dan op een knop. En in de straat waar je staat gaat dan de verlichting aan. Amsterdam heeft al laten weten dat ze interesse hebben in het Franse systeem. Het weer grijs, maar wel droog op de meeste plekken. Het is 4 tot 7 graden. Morgen begint de dag net als vandaag mistig. Daarna blijft het bewolkt en kan er wat motregen vallen bij maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate.